uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De beroemde Chinees-Amerikaanse architect IMP is overleden. Hij is de ontwerper van onder meer de bekende glazen piramide van het Louvre in Parijs. P. gold als een van de meest toonaangevende architecten van de 20e eeuw. Met geboren in China, maar verhuisde op zijn 18e naar de Verenigde Staten om er architectuur te studeren. Zijn ontwerpen zijn vooral bekend vanwege de sterke geometrische vormen en het gebruik van daglicht. Een van zijn laatste ontwerpen is het Museum voor Islamitische Kunst in Qatar. Dat werd geopend toen hij 91 jaar oud was. In 1983 kreeg P. de Pritzker Prize. Die wordt beschouwd als de Nobelprijs van de architectuur. IMP is 102 jaar oud geworden. Zanger Duncan Lawrence is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Het trad afgelopen avond in Tel Aviv in de tweede halve finale als zestiende op met zijn nummer Arcade en hoorde als tweede dat hij mag meedoen in de finale van zaterdag. Samen met Duncan Lawrence kwalificeerden zich nog negen landen. Dat Lawrence door zou gaan werd al verwacht. Bij de boekmakers scoort hij al weken hoog. De Amerikaanse oud-militair Chelsea Manning moet weer de cel in... omdat ze weigert te getuigen over haar contacten met Wikileaks. Ze zat om die reden al vast, maar kwam vorige week vrij... omdat de zittingstermijn van de grand jury was verstreken. Daarna werd ze direct weer gedagvaard. Als Menning blijft weigeren, volgen er boetes. Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter zei Menning dat ze liever verhongert dan dat ze getuigt. De VS probeert Wikileaks-oprichter Assange uitgeleverd te krijgen uit Groot-Brittannië. Hij zou Manning hebben geholpen bij het kraken van computers van het Pentagon. Met de getuigenis van Manning kan Assange mogelijk in de VS vervolgd worden. Het weer vannacht bewolkt, af en toe wat regen, 9 graden. Overdag eerst bewolkt met soms wat regen.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 You You know know know know I'm I I I I I'm so tired of of it it all. have no spells, finding out the words will tell. Whatever it is, can be be be named. There's there's a a a part my my world that's fading away.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 And own oh, my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Do you hear it now? Do you hear it now? Can you feel it all around?